Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Maastunnel bij Rotterdam is weer open in beide richtingen. Ruim twee jaar geleden ging de oudste tunnel van Nederland deels dicht voor groot onderhoud. Dat was onder meer betonrot. Ook is de techniek in de tunnel vernieuwd... zodat die voldoet aan de nieuwste veiligheidseisen. En de fietstunnel van de Maastunnel die gaat vanaf december nog bijna een jaar dicht voor renovatie. In de nieuwe dienstregeling gaan vooral meer intercities en stoptreinen rijden. Spoorbeelden ProRail heeft maandenlang gesleuteld aan de regeling die 15 december ingaat. Zo gaan er zes intercities per uur rijden tussen Amersfoort en Utrecht Centraal. Komen er meer treinen tussen Eindhoven en Dordrecht en gaan er in de zomer meer treinen rijden tussen Zandvoort en Haarlem. En volgens ProRail kan de ruimte op het spoor beter worden benut... dankzij een nieuw planningssysteem. En ook kunnen er langere goederentreinen rijden. Het aantal zij-instromers voor de PABO is verdubbeld. Dit jaar hebben zich al meer dan duizend mensen aangemeld... die hun huidige baan willen verruilen voor het onderwijs. Vorig jaar schreven 450 mensen zich in voor de verkorte opleiding. toch waarschuwen basisscholen dat de zij-instromers... het lerarentekort niet zullen oplossen. In het zuiden van Polen proberen reddingswerkers twee onderzoekers te bereiken... die sinds zaterdag vastzitten in de diepste grot van het land. De speleologen die kunnen geen kant op... omdat een van de toegangstunnels onder water is gelopen. En er is nog contact geweest en er is geen contact meer met ze geweest. En waarschijnlijk wordt nu geprobeerd om met dynamiet stukken rots weg te blazen... om zo bij de twee te komen. Dat is een gevaarlijke klus die dagen kan duren. Het weer nog, lokaal een bui. Later vandaag zon en buien. Eerst alleen aan zee, later ook in het binnenland. Het wordt een graad of 20. de rest van de week blijft het zonnig.